Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1243 wandelaars uitgevallen. Dat zijn er minder dan op de tweede dag vorig jaar. Volgens de organisatie verschenen de deelnemers vanochtend beter voorbereid aan de start. En het was een stuk minder heet dan gisteren. Toen waren er ruim twee keer zoveel uitvallers als vorig jaar. Morgen verschijnen er nog ruim 37.000 wandelaars aan de start voor de derde etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Dan staat de dag van Groesbeek op het programma. De regering van Tjaad is niet van plan de Soedanese president al-Bashir te arresteren, die daar nu op bezoek is. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Tjaad gezegd. Volgens hem is zijn land niet verplicht om hem aan te houden. Bashir is in Tjaad voor een regionale conferentie. Tegen hem loopt een arrestatiebevel. Hij wordt door het internationaal strafhof in Den Haag verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Darfur. Het strafhof zegt dat de autoriteiten in Tjaad wel degelijk verplicht zijn om de Soedanese president aan te houden, omdat het land lid is van het internationale strafhof. Omar al-Bashir werd bij zijn aankomst in Tjaad op het vliegveld vriendelijk begroet door president Deby. Golfer Tiger Woods is nog steeds de best verdienende sportman ter wereld. Ondanks zijn rustperiode van vijf maanden na onthullingen over buitenechtelijke affaires... verdiende hij vorig jaar 90 miljoen dollar. Volgens het Amerikaanse blad Sports Illustrated is dat 10% minder dan het jaar ervoor. Verreweg het meeste geld krijgt Tiger Woods van sponsors. Door de negatieve publiciteit raakte hij er wel een paar kwijt... maar hoofdsponsors als Nike bleven hem trouw. Op twee in de ranglijst van Sports Illustrated staat tennisser Roger Federer en op drie golfer Phil Mickelson.